Zijn we daar klaar voor? We gaan beginnen! You're mine. You're my favorite waste of time. You're mine. You're my favorite waste of time. Toen ik jou daar in de kroeg zag staan, sloeg mijn hart meteen op Je blauwe ogen en je blonde